Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. In Roermond zijn twee mensen doodgeschoten. De politie kreeg een melding van schoten bij een huis. Toen agenten aankwamen hoorden ze opnieuw schoten. Een onderhandelaar probeerde nog contact te krijgen met de mensen binnen, maar hoorde niks. Toen agenten naar binnen gingen vonden ze de lichamen van een man en een vrouw. Wie de mensen zijn en wat er is gebeurd wordt nog onderzocht. In de rivier de Seine in Frankrijk is een witte dolfijn gespot. Onderzoekers moeten nog kijken hoe het met het dier is en hoe de dolfijn in de rivier terecht is gekomen. Normaal komen dit soort dolfijnen alleen voor in koud zoutwater. Ze kunnen wel overleven in zoetwater, maar niet lang. Studenten in Groningen krijgen staples. Ideetje van de nachtburgemeester. Het viel hem op dat er na twee coronajaren wel heel vaak de randjes op werden gezocht in de kroeg. En mensen zich niet echt wisten te gedragen. Samen met de GGD komen er nu trainingen. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met drugs en seks. En drag queen Envy Peru heeft vandaag een nieuw nummer uitgebracht. Speciaal voor de Pride in Amsterdam. Een speciale cover van It's Raining Men. Om samen met DJ Darling Peter aandacht te vragen voor LHBTI'ers vertellen de artiesten bij RTL Boulevard. Dus we hebben een kleine queer twist aangegeven. Omdat genderidentiteit zo'n hot topic is. Dus in plaats van It's Raining Men, is het It's Raining Men, It's Raining Them, It's Raining Fem. It's raining men. Legend in My Pride. Dat is namelijk het, eh, het thema van dit jaar, van de Pride. Dus het past er perfect bij. De hele week staat Amsterdam in het teken van de Pride. Zaterdag is dan ook weer de traditionele botenoptocht door de grachten. Het weer blijft droog en lang warm vanavond. Het koelt vannacht maar weinig af, na een graad of 20. Morgen opnieuw zonnig, dan 25 tot 33 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. Spartan from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. Filled with O's and O's. Oh they counting always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. <laughs> She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked see me in a suit with a red tie tied up. Gritan Gris, nice to meet you. But time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day, one Love.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 Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You like the spark in my body. suspicion starts the spark in our bonfire heart jouw keuze ZFM. Ik zit constant in een tweestrijd. Die waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt. Te weinig vingers aan de hand. Ik wil begrijpen waar het moeilijk begint te worden als altijd. ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest. Ik dans mijn ogen. Ik vlieg van gisteren naar morgen En dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks verborgen Maar altijd weer onder die laag Ik flap eruit waar ik aan denk En wat ik voel en wat ik vind Met weinig zicht op hoe dat aankomt een vijand of een vriend.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 To gather up his tools. He said, my boy, you gotta run. Don't wait for me, don't wait for mom. We'll come get you when it's safe for us to move. So I father to come find me like he said. And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind. just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother.